10 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Oost-Syrische plaats Deir al-Zor zijn veel meer mensen omgekomen dan gedacht. Gisteren meldde het onafhankelijke Syrische Observatorium voor de Mensenrechten nog... dat er 135 mensen zijn omgekomen bij executies door IS. Volgens het door de staat gecontroleerde Syrische persbureau Sana zijn het er meer dan 300... Het persbureau spreekt van een verschrikkelijke slachtpartij door IS. Hoe betrouwbaar de nieuwe cijfers zijn is onduidelijk. Merendeel van de slachtoffers bestaat uit vrouwen, kinderen en ouderen. Volgens het Observatorium voor de Mensenrechten zijn ook veel Syrische soldaten omgekomen. De slachtoffers zijn doodgeschoten of onthoofd. Bij een aanslag in de Afghaanse stad Jalalabad zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Een zelfmoordterrorist blies zich op in het huis van een stamoudste... waar op dat moment feest werd gevierd... omdat de zoon van de stamoudste was vrijgelaten door de Taliban. De zoon kwam om en zeker 14 mensen raakten gewond. Wie daar achter de aanslag zit is nog niet bekend. Het huis van de stamoudste is vlakbij het Pakistaanse consulaat... waar vorige week een zelfmoordaanslag was. Die aanslag is opgeëist door IS. Het dodental van de aanslag in Jakarta afgelopen donderdag is gestegen naar acht. Een Indonesische bankmedewerker is aan zijn verwondingen overleden. Bij de aanslag in het zakendistrict van Jakarta raakten 30 mensen gewond onder wie een Nederlandse VN-medewerker. Hij raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar en inmiddels is hij naar Singapore gebracht voor verdere behandeling. Bij acties in het hele land zijn 12 mensen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag. Ook zijn er aanwijzingen dat de groep aanslagen wilde plegen in andere Indonesische steden, zoals Bandung. Het weer, geregeld zon en vooral langs de westkust nog een winterse bui. Het wordt 0 tot 3 graden. De komende dagen blijft het winters, met middagtemperaturen rond het vriespunt. En s'nachts 2 tot 8 graden vorst. Dit was het NOS.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 your heart in blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words I said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and bury? So nice and rosy and comfy, cozy are we.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 Nou ik wil niet zeggen kerstplaten, maar wel richting de sneeuw eh, gegaan. Wat, krijg, wat jij ook krijgt met, eh, met sneeuw is natuurlijk eh, traffic jams. Files. Daar zingt Ruben Heijn over. Hij staat al sinds 2010 onder contract bij Luna. There's a traffic jam in my head And not much to do Even the sun comes through My mom would say pity Staying in bed You had me at hello And you this delay. I know road work is ahead, but I close my eyes instead, dreaming it's not you. Cause you are away, you are away, so funny how I cannot get a grip. Why I've got a traffic jam in my head there's a roadblock and all traffic stops. Since my man and I ain't together, keeps raining all of the time.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 Take your shoes off, Lucy. And let's get juicy. <laughs> Ja, Louis Armstrong, Baby It's Cold Outside. Nou, het is nog steeds een beetje koud. We zijn alweer uh, toegekomen aan het einde van het eerste uur ZFM Jazz. Ik hoop dat u genoten heeft en tot na het nieuws van 11 uur.